Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Een doorbraak in een vermissingszaak van bijna 30 jaar oud. Maria van der Zanden van 22 verdween in 1994 uit Putten. Haar vader vertelde er twee maanden geleden nog over... toen er een beloning werd uitgeloofd voor de gouden tip. En na het eten was ze van plan eigenlijk om een eindje te gaan fietsen. En dat is ook gebeurd. Met de afspraak dat ze s'avonds om een uur of zes weer terug zou zijn... En eh, met ons zou meeeten dan. Dat, dat is het eigenlijke verhaal. Maar ze kwam nooit terug van dat fietstochtje. Uit nieuw onderzoek is nu gebleken dat haar lichaam in 1994 al werd gevonden in Duitsland. Toen kon de politie nog niet zeggen dat zij het was. En in Duitsland is Maria daarom toen als onbekende begraven. Nu is ze dus toch geïdentificeerd. De politie heeft 30 tips binnengekregen over AZ-hooligans... die vorige week betrokken waren bij opstootjes in het stadion. Na afloop van de wedstrijd tegen West Ham United... probeerden die fans een vak met Engelsen te bestormen. Een deel van de railschoppers was gisteravond te zien in opsporing verzocht. En de jaarlijkse ranglijst van woonplaatsen is er weer. De 50 grootste gemeenten zijn op een rijtje gezet. Amsterdam staat op 1. Daarna komen Amstelveen, Leiden en Utrecht. Mensen vinden het fijn dat daar genoeg werk is... en dat er in de buurt musea, kroegen en universiteiten zijn. Emme bungelt onderaan de lijst. En de dierentuin van Miami zegt sorry tegen Nieuw-Zeeland. Dat land heeft de kiwi, een zeldzame vogel, als symbool... En in de Amerikaanse dierentuin konden bezoekers voor 25 dollar een kiwivogel ontmoeten en het diertje aaien. Dat was een grote fout, zegt de dierentuinbaas. When I saw the video myself, I said, you know, we have made a huge mistake here. Uh, I immediately went to the zoo director and I said, we have offended a nation. This is something that has to stop immediately. Want het is hartstikke slecht voor de vogel om de hele tijd door allemaal bezoekers geaaid te worden. De dierentuin heeft de meet and greet met de kiwi nu geschrapt en zweert dat ze de vogel voortaan met rust laten. Het weer nog, op steeds meer plekken trekt het dicht. Vanmiddag aan de kust nog wat opklaringen met best wat zon. Maar in het binnenland zijn er stapelwolken. Blijft wel droog, bij 14 tot 16 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden qua verkeer te melden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.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 Ja, alles gaat over muziek en dat is ook in de titels van die songs terug te vinden. Zo beet Oscar Harris het spits af met het overbekende song For The Children. Maar ook Billy Joe Spears en Supertramp zijn van de partij met een song. brain tapping, foot tapping song. Triple Play is een programma boordevol afwisseling. greep uit het verleden. Pussycat was de gast met When the Music Stopped. Vervolgens Barry White met Let the Music Play. En Porter Wagoner houdt zich vooral bezig met een wereld zonder muziek. One ticket please. Lord, everybody's here. Hey, what's going on, man? Yeah, she's at home. Yeah, she's at home. song to sing. Days filled with silence. again And let my world have one more song to sing And the music that has died will live again But my world will have no music until then music, not a song to sing. Days filled with silence and nights never ending. Can't you see? Triple Play. Songs waar de nostalgie van afdruipt. The warden led a prisoner down the hallway to his doom. And I stood up to say goodbye. like all the rest. And I heard him tell the warden just before he reached my cell. Let my guitar playing friend do my request. Let him sing me back home with a song I used to hear street Came in to sing a few old gospel songs And I heard him tell the singers There's a song my mama sang Could I hear it once before you move along? Won't you sing? the song Het lied is het verhaal van een gevangene in een staatsgevangenis die naar de doodskamer wordt geleid. De gevangene deed een laatste verzoek aan de directeur om zijn vriend het laatste lied door hem te laten spelen. Dat was Sing Me Back Home van Merle Haggard. Onze zuiderbuur Willem Vermanderen is de gast met Als ik zing en we laten hem. Bobby Bear zingt in de keuken. Als ik zing met accent van mijn streken, het is de zee die zijn zoet achterlaat. Als ik mijn woorden soms kraak en breken, het is de storm die de dikken slaat. Het is de wind die rolt door de bolder, ongenadig de dorpen doorraast en zwinters langs dunnen en polder. De sneeuw in onze oren blaast. Hoor hem de straten doorjagen, hoort zijn geklop en gebus. Wat moet je zo eindeloos klagen, Die wind die zo waait rond mijn neus. de vertrouwde gezangen van vissers op het verrize land. En het vloeken en het verlangen naar vrouwen en kinders en land. Het was lastig om hier te overleven, arm volkscrew en ongeschoold. Waar zijn de trimaars nu gebleven? De voeten naar Frankrijk getjold, of voorgoed dan maar afscheid genomen. Dag vader, dag moeder, dag lief. Ik zal ooit nog wel weer komen uit Canada God belieft. Ik zing voor uw frontsoldaten uit een oorlog van 1418. Van land en koning verlaten, zelfs uw grafsteen weer niet ontzien. Kan een lied ooit naar erde smaken? kan een talen wel geuren gras. Zit er bloed in de kleur van een sprake, ons vlams, ons vlammend geel vlas. Ook voor u, mijn gestorven onkels, Arthur en Hector, merci. Twee taaie, nooit klagende kompels, in de putten van de Wallapij. van Oranje in het noorden. Vrienden lag niet gelijk zat. Om al onze antieke woorden, bespaart ons uw goedkope spot. Als Holland in wilde kon leven, wierd Vlaanderen leeggeroofd. Voor Alva was het bebberen en beven, een knikken maar gebogen hoofd. En zo is het hier eeuwen gebleven, onder keizer, prins of prinses. In Spaans of in het teven, de verdrukking was ons meesteres. Wie stond er aan de bakkersoven, in de kelders van Brussels nobles? Wie diende de heren van boven, wie was talknecht en wie de kokkes? Die d'Or, La Couronne, L'Espérance was de naam al hier van het café. Vive le roi et de Franse. Het klonk schoner in het Frans, santé. De kantaten waren lang al vergeten, de instrumenten niet meer bespeeld. De stemmen vroegtijdig versleten en dan gekloofd en vereeld. anders verstrooide kinderen. Voor de honger die u zwerven deed. Voor het heimwee dat ooit was al minderen, Ook aan u is mijn liedje besteed. En voor de lang ellende van mijn volk het platteland. Een uit zonder ende uit het stuk van tot Nederland waarnemen nu tot de gezangen. Dichten en zingen ongeremd. Hoor nu ons eindeloos verlangen, de instrumenten zijn weer gestemd. Triple play, triple play, triple play. Shall we do it? Today is uh. Is, no, I think we should. Okay. <laughs> <laughs> Is everybody ready now? Yeah. Okay. Here we go. Singing in the kitchen, all together now. Singing in the kitchen, everybody. Singing in the kitchen, banging on pots and pans. Now, mommy and daddy singing in the kitchen, baby Supper's done and the table's clear. Baby wants a bottle and I want a beer. Lord, I sure am glad I'm here where there's lots of love to share. And now clap hands and everybody sing. Dishes clang and the banjo ring. There's gravy on these guitar strings, but I don't really care. Cause here play the comb and you play the spoons. I sing the words and you sing the tunes. But we'll wake up the old man and the moon because we sang so loud. Yeah! I'll hug y'all and you hug mother. Snuggle up close to one another. Just like bread on a piece of butter. Lord, it make me feel so proud. Cause here we are, singing in the kitchen. All together now, singing in the kitchen. Everybody singing in the kitchen, banging on the pots and pans. Now the fireplace embers are glowing red. Everybody's tired and it's time for bed. Baby's nodding his little sleepy head, so let's sing quiet Triple Play. Toppers van toen. Het woord chanson komt terug in de songs van BZN, Jacques Brel en Manhattan Transfer. Triple play, triple play, triple play, triple play, triple play, triple play. Bien sûr, nous eûmes des orages. Vingt ans d'amour, c'est l'amour folle Mille fois tu pris ton bagage, mille fois je pris mon envol. Et chaque meuble se souvient dans cette chambre sans berceau des éclats des vieilles tempêtes. Plus rien ne ressemblait à rien, tu avais perdu le goût de l'eau et moi celui de la conquête. sortilège. Tu sais tous mes envoûtements. Tu m'as gardé de piège en piège. Je t'ai perdu de temps en temps tu quelques amants. Il fallait bien passer le temps, il faut bien que le corps exulte. Et finalement, finalement, il nous fallut bien du talent pour être vieux sans être adulte. clair jusqu'à la fin du jour. Je t'aime encore, tu sais, je t'aime. Et plus le temps nous fait cortège, et plus le temps nous fait Mais n'est-ce pas le pire piège que vivre en paix pour des amants Bien sûr, tu pleures un peu moins tôt, je me déchire un peu plus tard, nous protégeons moins nos mystères. Vers le hasard. On se méfie du fil de l'eau, mais c'est toujours la tendre guerre. Oh mon amour, mon doux, mon tendre, mon merveilleux amour. De l'aube claire jusqu'à la fin du jour, je t'aime encore. desert 80s en 70s muziek luister je naar Triple Play.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 Facciamo insieme un po' di musica di quella che so io, tanto batteristico mio. La chitarra per esempio è troppo forte, ci vuole un poco di dolcezza sulle corde finta d'essere John Lennon. Dai, così va bene, tutto ok. bassista sempre voglia di cantare, probabilmente non s'accorge di stonare lui dice sempre chi non beve, chi non canta in compagnia, certamente un ladro o una spia. Potrei dire tante cose sul cantante, è mezzo matto, simpatico e intrigante. Gli basta solo una canzone e vi dà tutto quel che ha. Se c'è qualche richiesta, io sto qua siamo qua. E c'è un pianista che sorride a una ragazza, gli occhi dolci e con le note la carezza. Però qualcuno l'ha invitata già a ballare, lei ci sta, parto con solo, vai! che e su di giri anche stasera cade una stella e il sogno tuo si afferra un ballo lento poca luce lei ti dice amore mio l'avrò vinta un poco pure io Se siamo in tanti qualche cosa può cambiare anche per te.